4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het nieuwe kabinet moet de komende jaren veel geld investeren in de verpleeghuiszorg. De verwachting is dat er over vier jaar 2,1 miljard euro nodig is om aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen. Het Zorginstituut heeft in opdracht van staatssecretaris Van Rijn die nieuwe normen laten opstellen. Bijvoorbeeld voor het aantal verpleegkundigen. Die normen zijn bindend. Een groot deel van de financiële ruimte van het nieuwe kabinet ligt daardoor al vast. 17 Palestijnse gevangenen zijn opgenomen in Israëlische ziekenhuizen als gevolg van een hongerstaking. Zo'n 1500 Palestijnen gingen halverwege vorige maand in hongerstaking, omdat ze betere leefomstandigheden willen afdwingen in Israëlische gevangenissen. Ze eisen onder meer verruiming van de bezoekerregeling en betere medische zorg. Tientallen van hen zijn de afgelopen weken al voor controles naar ziekenhuizen gestuurd. Overmorgen komt er mogelijk nieuw gesprek over de formatie. Informateur Schippers heeft de onderhandelaars gevraagd zich vrijdag beschikbaar te houden voor mogelijke vervolggesprekken. In ieder geval komt ze vandaag nog niet met haar eindverslag, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Gisteren werd duidelijk dat D66-leider Pechtold en ChristenUnie-voorman Zegers niet met elkaar willen praten over samenwerking in een kabinet. Vanmorgen hadden Pechtold en Rutte samen overleg. En tegen de mannen die worden verdacht van de zogenoemde postbankmoord... zijn gevangenisstraffen van 13 jaar geëist. Het OM houdt ze verantwoordelijk voor het doodschieten van Alex Wiegmink in 2003. De zaak kwam vandaag na 14 jaar voor de rechter nadat er nieuw bewijs was gevonden vorig jaar. Na een uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht werden de twee verdachten aangehouden. Ze worden alleen verdacht van moord. Aanklacht wegens het verplaatsen en laten verdwijnen van het lichaam is verjaard. Het weer, zon en wat overtrekkende wolkenvelden, de meeste in het noordoosten. Temperatuur tussen 18 en 24 graden. Morgen in de loop van de dag steeds meer zon en van 21 tot 25 graden.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 A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knoopend Ipenburg en Dorp 4 kilometer en 20 minuten verdraging. De Koentunnel op de A10 is dicht richting Den Haag. Verkeer richting Den Haag en Rotterdam kan het beste omrijden via de Zeeburgertunnel. Dus via de Ring Oost. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn... drie kwartier oponthoud door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A13 is ook een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Rotterdam... bij Rotterdam Airport. De linker rijstrook is dicht en de vertraging is daar 20 minuten.